van Kamp met het CNRS Journaal. Boeddhistische monniken en leraren in Nederland... hebben zich de afgelopen decennia schuldig gemaakt... aan seksueel misbruik van leerlingen, zowel mannen als vrouwen. In enkele gevallen waren de slachtoffers minderjarig. De NOS sprak met meerdere slachtoffers. Er zijn misbruikaffaires in onder andere Waalwijk, Middelburg en Makkinga. De inmiddels overleden monnik Metavihari... heeft volgens betrokkenen twintig jaar lang mannen misbruikt. Dat zou bij volgelingen jarenlang bekend zijn geweest... maar zij zwegen tot nu toe. De Amerikaanse politie heeft in Cleveland 71 mensen gearresteerd... bij de rellen die uitbraken na de vrijspraak van een blanke politieman. Hij schoot eind 2012 twee zwarte Amerikanen dood na een achtervolging. Tijdens de achtervolging kwam er een harde knal uit de motorkap... en agenten dachten dat ze werden beschoten. Ze openen daarop het vuur. De rechter oordeelde gisteren dat niet kan worden vastgesteld... dat de agent de fatale schoten heeft gelost. De demonstratie die op de uitspraak volgde verliep in eerste instantie rustig... maar volgens de politie ging een aantal demonstranten later op de dag over de schreef. In de historische stad Palmyra in Syrië hebben strijders van islamitische staat de afgelopen dagen meer dan 90 mensen vermoord, onder wie 11 kinderen. Dat meldt een onafhankelijke Syrische mensenrechtenorganisatie. Volgens de organisatie gaat het vooral om familieleden van Syrische militairen en politieagenten. Eerder vandaag meldde de Syrische staatstelevisie dat de IS 400 inwoners van Palmyra heeft gedood. Maar het regime van president Assad kan die cijfers hebben gemanipuleerd om propaganda te maken tegen IS. De Amerikaanse wiskundige en Nobelprijswinnaar John Nash is bij een verkeersongeluk om het leven gekomen. Hij stond model voor de hoofdpersoon van het boek en de film A Beautiful Mind. Nash maakte naam als geniale wetenschapper die een groot deel van zijn leven leed aan schizofrenie. In 1994 kreeg hij de Nobelprijs voor Economie voor zijn onderzoek op het gebied van de speltheorie. John Nash is 86 jaar geworden. Het weer op de meeste plaatsen schijnt de zon. Het is 16 graden op de Wadden tot 20 in het oosten en zuiden van het land. Morgen veel bewolking en af en toe een bui. Het wordt dan 13 tot 17 graden. Dit was het DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A15 Europoort richting Rotterdam staat tussen Rozenburg en Spijkenisse 2 kilometer file en dat komt door wegwerkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie.